Drie uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Voor de slachtoffers van de tsunami in de kuststad Palu op Sulawesi... komt een massabegrafenis. Dat zegt het Indonesische rampenagentschap. Vanochtend werd het dodental van de aardbeving en de tsunami verhoogd... naar 832, een verdubbeling van het laatste officiële cijfer. Indonesië vreest dat er zelfs vele duizenden slachtoffers zijn gevallen... omdat er alleen gebrekkig contact mogelijk is met verder afgelegen gebieden. Door aardverschuivingen en modderstromen zijn veel wegen onbegaanbaar voor hulpverleners. En ook is de stroom op veel plekken uitgevallen, wat communicatie lastig maakt. De autoriteiten hopen later vandaag de afgelegen gebieden te kunnen bereiken. Op de A12 richting Den Haag is tussen Harmelen en Woerden een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn niet aanspreekbaar. Voor hen zijn twee traumahelikopters opgeroepen. Inmiddels is één rijstrook weer open. De politie heeft een man van 24 uit Bergen-op-Zoom aangehouden... voor betrokkenheid bij de dood van een 25-jarige vrouw. Die werd gisteren doodgevonden in haar appartement. Ze was met geweld om het leven gebracht. De dader was op de vlucht geslagen. De man meldde zich vannacht vrijwillig bij de politie. en wordt vandaag gehoord. In het appartement trof de politie gisteren ook een huilende kleuter aan... die is ondergebracht bij een pleeggezin. Het Nederlandse model dat in China vastzat omdat er problemen waren met haar werkvisum is vrijgelaten. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 20-jarige vrouw deed mee aan een mode-evenement in de Chinese stad Tianjin en werd daarna opgepakt. Volgens de autoriteiten in China had ze niet de juiste papieren. Het weer, steeds meer bewolking. In het noordwesten kans op een enkele bui. Het is 15 tot 18 graden. Morgen soms zon en enkele buien. Met hooguit 14 graden wordt het vrij koel. En dan staat er veel wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.